werd gisteravond in het centrum van Eindhoven aangevallen. Daarbij werd gestoken en werden twee van hun fatbikes gestolen. Drie Syrische vluchtelingen raakten gewond. Twee mensen uit Amsterdam en Almere zijn aangehouden voor heling... oftewel het doorverkopen van gestolen spullen. Of ze ook betrokken waren bij de steekpartij is niet duidelijk duidelijk. In Leidse Rijn in Utrecht woedt een grote brand in een gebouw dat nog in aanbouw is. Het is niet bekend of er mensen binnen zijn. Omstanders hebben een explosie gehoord en een steekvlam gezien. Op beelden is te zien dat de vlammen hoog uit het dak slaan... en er trekt een dikke zwarte rookwolk over de wijk. Het demissionaire kabinet komt met een meldpunt... waar mensen bijtincidenten met honden kunnen melden. Aanleiding is het incident afgelopen weekend in Rotterdam. Daar werd een man door zijn twee honden doodgebeten. Je hoort staatssecretaris Rummeny. Dan ben ik ook aan de slag met een landelijk geld de aanleiding naar Melkor verplicht. Maar zoals ik al eerder benadrukte, blijft het allerbelangrijkste dat mensen beseffen wat voor hond ze in huis halen en hier bewuste keuzes in maken. Een hond moet bij je passen. Het kabinet vindt ook dat hondenbezitters verplicht een cursus moeten doen. En de laatste uurtjes van de transfermarkt tikken weg. Tot vannacht 1 voor 12 kunnen Nederlandse clubs hun teams nog versterken. Vandaag werd in ieder geval bevestigd dat de Canadese aanvaller Kyle Larin naar Feyenoord komt. Hij komt over van Mallorca, zegt sportcommentator Anne de Jong. En in Amsterdam eh, bij Ajax zoeken ze nog een vervanger voor Brobby... die gisteren verkocht is aan Sunderland. Eh, en daar gaat dan de naam van hun oudspits Casper Dolberg heel erg rond. En wat je dan over die transfer hoort is dat de clubs, dus Anderlecht, waar Dolberg nu speelt, en Ajax er nog niet helemaal uit zijn. En dan wordt het een race tegen de klok om alles geregeld te krijgen en of ze er nog uitkomen.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 Fogerty heeft ze opnieuw opgenomen nadat hij in 2023 na een haast eindeloze reeks van rechtszaken een meerderheidsbelang kreeg in de release-rechten. Zijn vrouw realiseerde dat rechten op de daadwerkelijke opnames nooit terug zouden komen. En zo ontstond het idee om de nummers opnieuw op te nemen. Who'll Stop the Rain was de eerste song. Nu nog Proud Mary en Bad Moon Rising. aanbevolen. is het favoriete album van de maand. Van de oerverhalen uit de bayou naar de uitgestrekte vlaktes van Texas. Riding High in Texas van The Sleep at the Wheel... met een gastbijdrage van snarenwonder Billy Strings. Het is een muzikale liefdesbrief aan Texas zelf. Het zwingende titelnummer Riding High in Texas. All the honky-tonks are empty swing salvation and sin. past. blik op het heden met de krachtpatser van dit moment Leni Wilson. Haar carrière is een wervelwind. Van een camper in Nashville naar superstardom. Haar nieuwe plaat heet daarom niet toevallig Whirlwind. En een nieuwe single daarop, Country Cool Again. they sure don't grow out. Yeah, even in a guitar town, my crooked draw, the way I sung, my mama's jeans sure stuck out like a bomb. In a metro city crowd word to the dance and neon moon. And next thing you know, you'll hang a swing on a piece of land, start saying things like, hey. original van deze week. Country is traditie en vernieuwing.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 slow Caitlin Butts met een dijk van een single. You Ain't Gonna Die To Be Dead To Me. Nieuw talent met Pit. Precies wat we nodig hebben. Father, <sighs> forgive me, <laughs> for I have um, I've sinned a bit. <laughs> the devil chasing me, see, and uh, I'd like to get away. You are safe here, my son. This is your sanctuary now. <laughs> Bless you, my son. Oh. what you and your kind. You understand me? You ain't got have heard of that man.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 We draaien de klok terug naar 1975. James Tully, destijds de frisse stem in Nashville, bracht Got No Bread, No Milk, No Money, But We Sure Got A Lot Of Love. En dat klinkt 50 jaar later nog altijd oprecht en relevant. James Tully met Calico Gypsy. West Texas sun shine down on me. All of my dreams, unbroken and free. Red rose of summer, blooming so sweet. Calico gypsy, a rodeo queen. Warm as the prairie, wind in the spring across the wide valley where the wild flowers green. Starlight of morning, rainbow of dawn, memories of good times alive in my heart. West Texas sun, shine down on me, all of my dreams unbroken and free. Red rose of summer, blooming so sweet. Calico gypsy, our rodeo tijd voor een frisse bries uit het zuiden. Ashley Brooks brengt met Southern Side of Sweet een geluid dat zowel voor de traditionalisten als de moderne countryfans smaakt als honing. Yeah, tell me if Je country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma. Judy Blank, haar nieuwe single Killing Time, mixt energie met nostalgie. Alsof je naar een bewegende Polaroid kijkt. Mooi werk uit Nederland. even in Hollandse sferen. Anne Nederhoed brengt haar eigen invulling van een klassieker... met The Winner Takes It All van ABBA. Aansluitend Anna McRose met haar heldere stem en veel gevoel... in Leave a Light Prachtig dat dit soort talent gewoon hier uit eigen land komt. I don't wanna the things we've been nothing more. figured it but what can I say? Rules must be obeyed. The judges will decide. The likes of me abide. Spectators. Haan. Crossroads. het blokje country uit eigen land. Bo Hazard is terug met zijn album Didn't See It Coming. Daarop een heerlijke track. 90 Watts of Neon. Net zo fel als de titel. dash down this open road. There's a spot that looks just right. The steel guitar is pulling my heartstrings. The old bass is beating low. I need 90 watts of neon to keep this darkness from my soul. I need 90 watts of neon to light the fire inside me that honky tonk feeling. Let it burn throughout the night in the glow. long and I'm still searching for a place that feels like home. These old headlights ain't enough to guide me where I may roam. I see a flicker up ahead now, a spark that pulls me near. I need night. favoriete album van de maand. Dit album is een introductie tot het heden en de toekomst van de Sleep at the Wheel. Ik hoop dat iedereen geniet van deze prachtige verzameling met favoriete nummers over Texas. Met onder andere Texas in My Soul. Amarillo, San Antonio, any old place I call my home. I gotta go. I got Texas in my soul. Fort Worth, San Angelo, Houston, Austin, or El Paso. I gotta go. I got Texas in my soul. It's there I know my places. I see only smiling faces, and so partner, the rest of the world's not worth a pound of good old Texas dirt. I gotta go. I got Texas in my soul. soul, where the tumbleweeds are growing. I know it's there that I'll be going with this day. I've been a Texan since my birth, no place like it on this earth. I gotta go, I got Texas in my soul. my No place like it on this earth. I gotta go. I got Texas in my soul. Ain't Coming Home heeft een melancholische ondertoon, waarin Rodel Duff de emotie en het verhaal van iemand verwoordt die niet terugkeert naar huis, mogelijk vanwege een verloren relatie of persoonlijke strijd. De song straalt authenticiteit en gevoel uit, wat typisch is voor Def's benadering van storytelling in de countrymuziek. wouldn't feel like home without red dirt on my boots. And there wouldn't be Any need for revivals without the truth? Yeah, there'd never be a good fight without good things to lose. And I don't know where I belong if I don't belong with you. Whoa, whoa, it ain't no hurricane without you. It would feel like life without you. I don't know who I'd be. If you take your love away, you take the heart right out of me. Yeah, I'd never be the same if you ever had to go. Would it be Houston, Texas if they shut down rodeos? Whoa, whoa, whoa. het geheel in stijl af te sluiten gaan we naar Jordan Davis. Zijn nieuw album, Learn the Hard Way, knalt vanaf de eerste seconde met heavy gitaren en arena vibes. Hier is Her Way or the Highway. En geloof me, hij kiest vol gas voor optie 1. She gave me an ultimatum. She fishing every weekend. All those phone calls from my mama. And the diamond that she picked out. Yeah, she's tired of waiting on it. She told me change her is goodbye. So I made up my mind. She said it's her way or the highway. That's when it all went south. Now there's a blank space in her driveway. And one less truck Hell, I don't know where I'm headed. She told me I'd regret it, but so far I'm proving her wrong. She left me one choice to make. She said it's her way or the highway that I'm on. Well, I guess she put her foot down, so I put mine down too. On the pedal towards the sunset that I'm riding off into. So good luck to the next guy she needs Iets heel bijzonders, Diet and the Love Soldiers.